In de stad Koets, ten zuiden van Bagdad, ontplofte vanavond vrijwel tegelijkertijd twee autobommen. Volgens hulpdiensten vielen daarbij zeker 33 doden en 85 gewonden. In de hoofdstad zelf werden vijf politieagenten doodgeschoten door de strijders van de Islamitische Staat in Irak.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 D66 en GroenLinks hebben met verwondering gereageerd op het werk van informateur Lubbers, die, van een, rechtskabinet heeft, die een rechtsminderheidskabinet heeft voorgesteld. Volgens GroenLinks-leider Halsema heeft Lubbers de indruk gewekt dat hij alleen meerderheidskabinetten onderzocht. En is het democratisch buitengewoon discutabel dat hij nu een minderheidskabinet op de rails zet. D66-leider Pechtold vindt het ook opvallend dat de CDA Lubbers nu spreekt van een bijzonder meerderheidskabinet omdat de PVV vanuit de Kamer gedoogsteun geeft. Het CDA wilde helemaal geen meerderheidscoalitie met de PVV, benadrukt Pechtold. Lubbers heeft bekendgemaakt dat VVD, CDA en PVV willen gaan onderhandelen. Onder leiding van de VVD'er Ivo Opstelten. Verwacht wordt dat de koningin hem morgen benoemt. De ING-bank in België ziet af van de maatregel om de opnamelimiet voor 60-plussers vanaf volgende week te beperken. Het was de bedoeling dat mensen van 60 jaar en ouder wekelijks niet 2500 euro, maar maximaal 1000 euro konden pinnen. De maatregel leverde zo'n storm van kritiek op dat de bank heeft besloten ervan af te zien. ING België wil de ouderen beschermen omdat ze bij het pinnen vaker het slachtoffer zijn van diefstal of fraude. Het weer vanavond helder, maar vannacht vanuit het westen meer bewolking.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 Música so